uur. Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González is het land uitgevlucht. Hij zou asiel hebben aangevraagd in Spanje. Afgelopen week had een rechtbank in Venezuela een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. González wordt beschuldigd van opruiing en samenzwering sinds de omstreden presidentsverkiezingen van eind juli. Volgens de kiescommissie won president Maduro die verkiezingen, maar de oppositie klemt ook de overwinning. Ook internationaal wordt de uitslag niet geloofd. Oppositieleider González is sinds de verkiezingen niet meer in het openbaar gezien. Zeker zeven mensen zijn gewond geraakt toen ze op een Amerikaanse snelweg zijn beschoten. De politie in de staat Kentucky zegt dat een schutter vanuit bebost gebied het vuur opende op automobilisten. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie heeft wel een signalement verspreid. Op de Westeinderplassen bij Aalsmeer is gisteravond een persoon in het water gekomen en overleden. Het was op dat moment erg druk bij de plassen vanwege een grote vuurwerkshow. Hulpdiensten hebben de persoon uit het water gehaald en gereanimeerd, maar dat was te vergeefs. Na een schoolbrand afgelopen donderdagnacht in Kenia zijn zeker 21 doden geteld. De brand brak uit in een slaapzaal waar meer dan 150 jongens lagen te slapen. 19 lichamen werden gevonden op de plek van de brand. Twee kinderen stierven later in het ziekenhuis. Uit een zwaar beveiligde gevangenis in Portugal zijn vijf zware criminelen ontsnapt. De Brit, Argentijn, Georgiër en twee Portugezen zaten lange celstraffen uit... voor onder meer drugshandel en ontvoering. Ze ontsnapten met een ladder die door handlangers over de muur was gegooid... en gingen er vandoor in klaarstaande auto's. De politie heeft een klopjacht op ze ingezet. Het weer, er trekken buien over het land. In het noorden begint de dag bewolkt. Op andere plekken wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vanmiddag is het bijna overal droog en wordt het zo'n 22 graden. Tegen de avond neemt de kans op buien weer toe.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 But the girls want to know why boys like us so much. They like the way we dance. They like the way we work. They like the way they laugh. It's going across my shirt. They like the way my pants. It compliments my shape crazy, the way we react every time we Every time the bass bang, realize it calls your name. it all. stuff, but does he know how to wind you up? Come on. rush I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee.